Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich bestaansonzeker. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos. Zij hebben het gevoel dat ze straks niet meer goed kunnen rondkomen. Mevrouw uit Ermelo in Gelderland helpt gezinnen die zelf geen groente en vlees meer kunnen betalen. Ze heeft niet het vertrouwen dat de politiek er wat aan gaat doen. Ik heb gezinnen lopen, hebben 80 euro voor vier personen, twee volwassenen en twee kinderen. Hoe ga je dat in deze tijd doen? Er wordt al zoveel gezegd, we gaan wat aan de armoede doen. Wanneer dan? En welke partij gaat het dan nu echt waarmaken? Gisteren was er in Ermelo een speciale dag voor gezinnen die het financieel zwaar hebben. Ouders konden met elkaar praten over hoe ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Voor de tweede dag op rij is er bijna geen communicatie mogelijk met de Gazastrook. Internet- en telefoonverbindingen liggen eruit. Terwijl het Israëlische leger verder Gazastad is ingetrokken. Hulp komt nog steeds moeilijk het gebied in. Verenigde Naties waarschuwen voor hongersnood. Voetbalclub AZ uit Alkmaar neemt geen supporters mee... naar de Europese uitwedstrijd tegen Legia Warschau op 14 december. De club zegt dat ze hun veiligheid niet kunnen garanderen. Eerder speelden de clubs al tegen elkaar in Alkmaar, maar dat ging helemaal mis. Na afloop van die wedstrijd werd er een medewerker van AZ mishandeld. En pakte de politie twee spelers van Legia Warschau op. En dan nieuws voor Wie is de Molfans? fans We weten waar het nieuwe seizoen zich afspeelt. Het werd op Insta met een mysterieuze video aangekondigd. Do you want to know the future? Welkom in Mexico. Mexico. Omroep Avro Tros zegt dat er vanaf dinsdag meer bekend wordt over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol. En waarschijnlijk is het vanaf januari op tv. Dan nog het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 8.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 Morgen is het weekend. weekend, weekend. dan weet u tenminste waar u naar luistert. Ik zie zelfs zonnetje, weet je dat? <laughs> Ik zie zon, ja. Maar dan gewoon kunnen fietsen. Of jij, jij, jij met je, met je pessimistische... Nu gaat het regenen. Ja, hmm, ah, valt mee. Hele mooie dag. We gaan eh, een, wat anders doen. Henny zorgt de muziek. En daartussendoor dan is het een stukje muziek en een stukje korte cabaret. Want ik heb op mijn sticky heb ik een, eh, een, een, nieuwe register gevonden... met allemaal korte cabaretstukjes. Die had ik toen voor Goedemorgen Zandvoort op woensdag. Oh, van toen, ja. Dat, deed je toen samen met... Gert van Kuik en Pim. Oh ja. Ja. Je hebt, nooit, je eh. hebt nooit met Lucy gedaan? Nee, dat is, niet, oh, was niet met Lucy. Nee, dat, ik je ook. Eh, met Gert. Ah, oké. En ja, ik heb een stukje muziek. Dus jij doet de muziek? Cold Band, alles kapot. te zetten die avond. En, en ik heb daarvoor een techniek ontwikkeld. Dat is de luistergezichtmethode. Ja, en waar komt dat op neer? Als uw vrouw een verhaal vertelt, hoe banaal of alledaags dat, dat ook mag zijn, geef haar de indruk dat je aan het luisteren bent, met de juiste gezichtsuitdrukkingen en de juiste commentaren. En de vijf basisgezichtsuitdrukkingen en commentaren staan hier weergegeven. Dat is de luistergezichtmethode. En je zult verschieten hoe krachtig dat is, die methode. Je zult verschieten hoe krachtig dat is. Bijvoorbeeld, ik ga, ik ga een voorbeeld geven. Kijk. Eh, mijn vrouw komt thuis en ze zegt, zeg, ik heb vandaag een vriendin gezien. En dat is van in de lagere school geleden dat we elkaar gezien hebben. Maar ik dacht dat ze geen goede dag wou zeggen. Was dat men niet herkend op straat. En ze heeft nu ook twee kindjes en haar jongste is geopereerd aan zijn oog. Kijk, dat zijn van die verhalen die je hoort dag na dag. Hè. Zonder begin, zonder midden, zonder einde. Vanaf dat je denkt van, wat moet ik daar nu mee doen? Hè? Wat, ik zag hier de mannen kijken, maar, oh, ja, en? Ja, Wel, wat dat we daarmee moeten doen, had daar vijf keer, vijf keer emotioneel moeten op reageren. En de vijf basisemoties zitten hierin verborgen. In dat verhaal. We gaan dat een keer overlopen. We gaan dat verhaal een keer stap voor stap overlopen en we gaan dat samen ontdekken, die methode. De eerste emotie die had moeten tonen was enthousiasme. Ze zei, ik heb vandaag een vriendin gezien. Eh? We gaan dat eens proberen. Hè. Zeg, ik heb vandaag een vriendin gezien. ik voel mij nu uitgenodigd om verder te vertellen. Hè. Zo, zo werkt dat. Het volgende is verbazing. Dat dat kan. Hè. Eh, en dat is van in de lagere school geleden dat we elkaar gezien hebben. dat dat kan gewoon. He. Dat dat kan. Ik zie dat er een bepaalde man nog niet mee zijn. Wat is dat bijvoorbeeld? Een verwondering. Uh, zo, eh, een voorbeeldje voor de man. Ah, eh, dingen. In de, na de verkiezingen zijn weer belastingverlagingen. Mo. dat dat kan. He. Dus. En dan gaan we naar verbaasd kwaad. Zoiets doet er niet. Dat mag niet. Ik dacht dat ze geen goede dag wou zeggen. Zie, Zoiets doet hij niet. Allee, zoiets doet hij niet. Voor de man opnieuw, wat is dat? Zoiets doet hij niet. Allee, wat is dat? Je zit op café. hè. Eh, er staan voor u op de toog vijf pinten. En ze plakken aan dat oud, uh, eh, lauw, zonder schuim, sigaretten in. En de garçon pakt die weg. Allee, zie je? Dat doet hij niet. Zoiets doet hij niet. En dan gaan we naar vertedering. Ze heeft ook twee kindjes ik hoor weer alleen de vrouwen. Hè. Dat is ongelooflijk. Dus... Voor de man, vertedering, als je dat voelt aankomen, als het gaat over kindjes, kijk gewoon naar een plafond en zegt, oh, oh, is hier goed gedaan. <laughs> Precies goed Oh, ah, En de laatste emotie is verdrietig meevoelen. Hè. Dat is mja. Zo, mja. Eh, haar jongste is geopereerd aan zijn oog. Mja. Dat is zo, ocharme, mja. Uh, voor mij was dat ook moeilijk om een goed voorbeeld te vinden en een juiste commentaar. Maar mja, als man, dat is een van de moeilijkste dingen. Verdrietig meevoelen, mja. Maar, wat kunnen we dat vergelijken uit de mannenwereld? Wacht, hè. komt van de voetbal. Zo van... Hey wie heeft er gewonnen? Ik weet Wie, wie, heeft er gespeeld? Ik weet het Moet je nog een puntje hebben? Ja. Oh, Ongeveer die emotie is dat dus. Eh. Maar we gaan dat, nog een keer, we gaan dat verhaaltje nog een keer vertellen en je zult verschillen hoe krachtig dat die methode is. Zeg, ik heb vandaag een vriendin gezien. En dat is van in een lagere school geleden dat we elkaar gezien hebben. En ik dacht dat ze geen goede dag wou zeggen. En ze heeft nu ook twee kindjes en haar nootje is geopereerd aan zijn oog. Ja. Zie, dat verhaal is veel beter geworden, hè? Zie, dat verhaal is een pak beter geworden. Hoe klein of onbenullig dat taakje ook was, hij is er een ganse dag over bezig. Hij is er een ganse dag over bezig. Ik heb het gras gemaaid. Eh, dit was eh, Arnoud Bosje met eh, relatiefluisteraar. Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Zo gaat dat af en toe, hè? Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik heb hier uh, een, een, oudje. Heaven 17 met uh, Temptation. I've never been closer. I tried to understand that certain feeling carved by another's hand. But it's too late to hesitate. We can't keep on living like this. Leave no trace. you know. kunnen de kapstukken mij een verklaring geven hoe het komt dat mannen veel leuker zijn wanneer ze alleen uit zijn dan wanneer hun vrouwen erbij zijn. Ik was op een kantoor waar veel mannen werkten en maar vier meisjes. Maar gingen wij een dag uit, dan waren het heel andere mannen, dan kenden we ze niet meer terug. Ze waren dan heel erg teruggetrokken en gingen in de bus zitten slapen en zo. Zijn dit allemaal pantoffelhelden en is dit bij de kopstukken ook het geval? Ja, mevrouw de u hebt geconstateerd dat eh, mannen onder elkaar... als ze met een bus uitgaan, de grootste pret hebben... En u denkt er met enige afgunst aan. het <laughs> is inderdaad wij. Mannen onder elkaar hebben een enorme lol. En dat komt omdat mannen met elkaar kunnen om en vrouwen niet. Ik weet dat ik nu haat uh, eh, neid in deze zaal zaai. En dat is ook de bedoeling. ik, wil eventjes de puntjes op de i zetten. Want je kunt nooit de waarheid zeggen zonder ook onaangenaam te zijn. Ehm, Vrouwen zijn namelijk meesteressen in de liefde. Daar kunnen wij helemaal niet aan tippen, dames. Maar wij zijn meesters in de kameraadschap, in de vriendschap... en daar weet u geen bal vanaf. <laughs> en, eh, mannen in een bus, die kennen die, die eh, wat ruwe kameraadschap... waar ik zojuist op doelde. Die, die slaan elkaar op de schouders. Kun je met een vrouw ook niet doen. En die zeggen tegen een vriend die een eindje verder in die bus zit hé, ouwe suffert. <laughs> Eh, ga eens een eentje op zee met je dikke pens. En dat is... Ja, ze zeggen het nog krachtiger, maar dat kan ik hier niet... Eh. <laughs> Eh, vrouwen doen dat nooit. Die zeggen, och mevrouw, zou u een eentje willen opschrikken? Ze bedoelen daarmee, ik wou dat je opdonderde, maar... Eh, dat zeggen ze niet en dat ontneemt aan het uitje veel van zijn aardigheid, nietwaar? Eh, vrouwen zijn uh, poeslief. Het, tochtje wordt niet wat het had kunnen zijn. <laughs> er ontstaat iets zoeters waarin vrouwen zich blijkbaar thuis voelen. Iets beleefd, iets hoffelijks. Maar dat voor mannen niet om uit te houden is. Het is te lief. Mannen willen roggebrood eten en ze krijgen dan die roomsoesjes. uh, mannen bloeien pas, geloof ik, in de dampkring van, van de ruwe scherts. Een soort ruige broederschap, elkaar in de buik stompende kameraadschap. Ehm, en daar, daarin, daarin worden ze helemaal man. Ik heb dat meegemaakt in mijn eigen familie. Eh, drie jaar geleden besloot namelijk mijn familie om aan al mijn ooms een, eh, een uitje aan te bieden. <laughs> Eh, naar Parijs. Eh, al mijn ooms werden uitgenodigd, er acht bussen. En... <laughs> en daarachter reden nog drie bussen met aangetrouwde ooms. Maar dat telde eigenlijk niet mee, maar die reden toch ook mee. En we hebben enorm plezier gehad. We hadden vaten bier bezig en een Hillegom ging het eerste lege vat de bus al uit. en in Lisse het tweede vat en leidden Uh, eh, Leiden er nog maar eh, drie vaten over. De bus die het verst gekomen is, die is tot Gouda doorgedrongen. en daar is die gekanteld. Overal in eh, Zuid-Holland lagen ooms van mij langs de weg in, de grootste extase van geluk. Hè. En het jaar erop hebben ze de les uitgetrokken, zijn de tantes meegegaan. En hebben, we hebben toen allemaal samen een kopje thee gedronken, een kraantje lek. <laughs> een beetje geschommeld en gewipt. Allemaal heel fatsoenlijk en heel netjes. Hebben ook die tantes na afloop in hun manteltjes gegooid. En dat is heel aardig geworden. En die mannen hebben zich veel. Kijk, dat, is, ehm, dat moet je ook niet doen. En eh, ik hoop dat met deze eh, blik in mijn familieleven... Eh, dat ik u duidelijk heb gemaakt... dat vrouwen niet bestemd zijn voor de vriendschap, maar voor de liefde. Dus daarin reiken ze rakethoogte. Maar wij zijn voedzoekers op een wat lager niveau, namelijk de vriendschap. Dank u wel. Ja. het was eh, Godfried Bromans natuurlijk. Met, uh, eh, Godfried, onze halenen. Ja, ja, ja, ja, ja. Hij ah, is zo leuk. Maar ja, het is wel een grond van waarheid in natuurlijk. Hè. Ja, hallo. We hebben het hier over 1960, hè, toen er nog iets anders aangekeken werd tegen vrouwen. Ik weet niet of je met, met die leeftijd van Godfried Bomans wil vergelijken. Nee, maar wel met de vriendschap van mannen. Nou, dat is, nog steeds hetzelfde hoor. Ja, ja. jij het zegt. <laughs> Oké, ik heb hier een eh, nummertje van Sergio Mendes en Brazil 66. Mas Canada. mensagem que eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é samba. Este samba que é me estou de maracatu. É samba de preto veio, samba de do. Mas que nada, um samba como este tão legal.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 Você não vai querer que eu chegue no Afgelopen vrijdag was het zover. De 45ste president van de Verenigde Staten werd beëdigd in Washington, D.C. Donald J. Trump. Hij had een duidelijke boodschap voor de rest van de wereld. Ik neuk jullie allemaal de moeder. Nou ja, hij zei het in iets andere woorden. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Ja, en omdat wij ook wel inzien dat we hem beter te vriend kunnen houden, eh, stellen wij ons landje even aan hem voor op een manier die hem wellicht het meest zal aanspreken. This is a message from the government of the Netherlands. Dear Mr. President, welcome to this introduction video about the Netherlands. It's gonna be a great video. It's gonna be absolutely fantastic. Our founding father was William of Orange, who fought against the Spanish, the Spanish, total scumbags. They fought against us for 80 years, but they couldn't beat us. Couldn't do it. Total losers. They're all dead now, by the way. We speak Dutch. It's the best language in Europe. We've got all the best words. All the other languages failed. Danish, total disaster. German is not even a real language. It's fake. It's a fake language. We've got Pony Park Slagharen, which has got to be the best pony park in the world. It's true. They're the best ponies. They are. You can ride them. You can date them. You can grab them by the pony. It's fantastic. This is the Afsluitdijk. It's a great great wall that we built to protect us from all the water from Mexico. In fact, we built an entire ocean, okay? An entire ocean between us and Mexico. Nobody builds oceans better than we do. This ocean, it is so big, you can even see it from the moon. And we made the Mexicans pay for it. It's true. You've got the Trump Towers. We've got Lee Towers. You would love to sing at your inauguration. Amazing voice. We've got Maduro Dam, which is the greatest miniature town in the world. It's great. Well, it's tiny, but it's great. And the squares, they're so small, you don't even need many people to fill them. It's great. this is Gerry Eickhoff. In December, we've got this scandalous tradition of black Pete. It's the most offensive, the most racist thing you've ever seen. You'll love it. It's great. We also have a disabled politician for you to make fun of. Her name is Yetta Kleinsma. She's from the Ministry of Silly Walks. You can do a great impersonation of her. Can't wait to see it. People tell us, very important people, they tell us we've got the best tax evasion system God ever created. It's just unbelievable. You should tell your sons to put all your, sorry, their businesses here. You'll pay no taxes at all. Zero. It's ridiculous. And last but not least, we've got a great, great, great dependency on the United States. It's huge. If you screw NATO, you're going to make our problems great again. They're going to be huge. They're going to be enormous. It's true. Please don't. We totally understand. It's going to be America first. But can we just say the Netherlands second? Is that okay? Thank you for watching and best wishes. We've got the best wishes in the Netherlands. They're great. It's true. Ja, dat is mooi. Zo, zo, zo. Onze, onze blondie, wij hebben ook een blondie, hè? Ja, ja. Geertje. Geertje. Nou, die staat er toch ook wel een beetje... Eh, hij kan wel de grootste worden ook. Ah, wel nee. Nou. Doe me dat niet aan. En in dat debat eh, gisteren is zo, zo, zo, zo, zo. Het was hij weer ontzettend bezig met discriminatie. nee, nee, nee. Nou, het was heftig. Weet je wat ik denk? Het is gewoon een gekke wereld. Daarom eh, Tears for Fears, Mad World. Dit is alweer onze laatste aflevering van 2020. Ah. Oh, er is niemand om A te zeggen. Ah, kunnen jullie even A zeggen, jongens? Ah. Dankjewel, cameramensen. <laughs> Super lief. Dit is dus de laatste zondag met Lubach van dit jaar. Maar nog niet het allerlaatste seizoen. Want volgend jaar maken we nog één reeks in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. En ik heb daar nu al zin in. En jullie nu ook. Kijk maar. Zondag met Lubach, Tweede Kamerverkiezingen. Election time, Sunday with Lubach. Voting, in Parliament, verkiezingstijd. Ja, <laughs> Moeten we misschien nog even naar kijken. De verkiezingen zijn dus volgend jaar, maar de laatste weken hebben veel partijen hun kandidatenlijst al gepresenteerd. En dat heeft altijd iets weg van een hospiteeravond. Hè. Er komt een, een eh, vrij grote kamer vrij en mensen willen daarin en proberen zich van hun beste kant te laten zien. Neem het CDA. Hè. Meteen even een tip voor Mona Keizer. Als je gaat hospiteren en ze vragen om een recente foto van jezelf, pak dan niet een foto met je moeder. Dat was bij mijn studentenhuis echt een no-go. Dat was een casa ad fundum, was er heel principieel in. Opponents in tour. <laughs> Ik wist nooit wat ze zeiden. Ook de SGP kwam met een lijst van 35 man. Of nou ja, 35 mensen moet je tegenwoordig zeggen. Maar ook echt 35. Waarom zoveel? Ze halen namelijk sinds 1922 altijd twee of drie zetels. <laughs> Zij, hopen dus echt op een wonder. Hier, van 1956 tot 1994 hadden ze er altijd drie. En daarna schiet het alle kanten op. Van drie naar twee, naar drie, naar drie. De SGP publiceerde niet alleen een lijst met 35 wel heel vrije kinderen gods... maar ze presenteerden zichzelf ook nog eens in een blitse video. En als voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie Ga ik iets vertellen over het verkiezingsprogramma? There's no business like show business. Eh, ja, het is leuk dat het voor de gelegenheid is opgenomen in de hemel, maar eh, wat moeten ze met die rode knop? wordt er straks nog een quiz gespeeld? Of eh, komt er misschien confetti uit het plafond? Of gaan ze de Rode Zee weer openen? Wat gaan ze doen? Dus ik minuten kijken en er gebeurde maar niks. Maar uiteindelijk, na een preek van 11 minuten... ik had al bijna een pepermuntvergiftiging opgelopen... was het moment daar, de knop! Ja mensen, en wie zijn nou die kandidaten? We gaan ze presenteren. Dit begint gewoon een filmpje. Waarom moet dat met een knop? Ja, anders denken onze kijkers dat het magie is. Hoe kan anders vanuit het niets ineens een filmpje ontstaan? Oh ja, slim. Maar oké, we weten nu de lijst van de SGP. Eh, bijzonder vond ik zelf de nummer 23, Wim Kok. Soms heb je van die mensen dat je denkt, ik dacht dat hij al lang dood was. Oh. Nou, hij heeft wel een oude kop gekregen trouwens. En de nummer 7, Geert Schip aan boord. Ik bedoel, een schip aan boord? Aan boord van wat? Het schip zelf? Dit, is dus gewoon Geert Reddingsboot. En als we toch aan het hospiteren zijn, props voor de nummer 26, Ad Dorst. I see what you did there. En nummer 35, Arnold Proos. Daar ga je! Zij kregen de voorkeur boven Peter Santé, Frank van Pimpelen, Fred Brak, Jan Kachel, Peter Kegel, Baco Starnakel, Jim Tonic, Johan Bellentaxi, Constant Lam, Gerben dos Cervezas, por en Lazarus van der Straal. Sowieso is de SGP-lijst een heerlijke lijst om wie is het mee te spelen. Hier, ik zal het even voordoen. Eh, dat gaat zo. Eh, is het een vrouw? Ja? Rats! Staat ze niet op de lijst! Nou, een partij die misschien nog wel diverser is dan de SGP is D66. Alles komt voorbij. Mannen, vrouwen, je kunt het zo gek niet bedenken. En iedereen staat er heel mooi op. Of nou, ja, bijna iedereen. Tegen Carline van Breugel op nummer 34 hadden ze gezegd... je moet eh, morgenochtend voor 10 uur een foto inleveren... anders pakken we er eentje van je Facebook. Nou, uh, Carline werkt niet op woensdag en de rest is history. Eh, wie staan er nog meer op? Ik vind zelf eh, nummer 23 eh, vind ik echt heel bijzonder. Alexander Hamelberg. How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman end up on the verkiezingslijst van D66? Maar waar het bij D66 vooral om draait komende verkiezingen, dat is de nummer 1. Sigrid Kaag. Binnen D66 is er een campagne opgezet die Sigrid Kaag neer moet zetten als merk. Er verscheen een heus support document op de website kieskaag.nl. Het symbool waar Kaag mee geassocieerd moet worden is een sneaker. Want dat is hip. En de verschenen posters die je op kunt hangen. Eh, sommige volstrekt onbegrijpelijk, zoals deze poster... met het gezicht van de christendemocratische politica Angela Merkel... en eentje met de sociaal-democratische premier van Nieuw- zeeland eh, Jacinda Ardern, waar hashtag Team Kaag dan overheen was geplakt. En dan denk je, wat hebben die met D66 te maken? Maar ze zijn wel, en dan wist ik eerst ook niet, allebei vrouw. Net als Kaag. Die je in dat opzicht misschien wel de Nederlandse Angela Merkel zou kunnen noemen. Ah, oké, ja. En die site, eh, op die site vond ik ook nog deze poster. Een poster waarbij het gezicht van Kaag is samengesteld uit allerlei fotootjes van supporters. En dat vind ik op zich altijd wel gaaf, zo'n plaatje. En hoe dat werkt is, je gebruikt dan de, de kleuren en het licht van bestaande fotootjes... die dan samen een grote foto vormen. Hoe het niet werkt, is gewoon een foto van Sigrid Kaag overal die fotootjes heen plakken. Sommige mensen op die poster die zitten in een neusgat van Sigrid Kaag. En sommige fotootjes die hebben ze gewoon heel donker gemaakt. Ja, dit, dat krijg je als je achterban niet uit zichzelf de gewenste kleur heeft. Ook bij GroenLinks wilden ze eerst zo'n epische fotootjesposter maken van Jesse Klaver. Maar dan wel een echte. Alhoewel ze daar ook weer een beetje hadden gesmokkeld met de nummer 32. Eh, Pepijn, eh, jouw eh, foto komt op de onderkant van zijn hals en de bovenkant van zijn stropdas. Welke kleur heeft de stropdas? Blauw. Say no more. En nog een opvallende naam op de GroenLinks-lijst was nummer 9, Kautar uh, Bouchalikt. En daar was gedoe over. Bouchelik is namelijk ook vicevoorzitter van de islamitische jongerenorganisatie Femiso. Een club die door sommige onderzoekers in verband wordt gebracht met de moslimbroederschap. En dat is een club die door maar heel weinig onderzoekers in verband wordt gebracht met de progressieve idealen van GroenLinks. Nou, ben benieuwd hoe dat afloopt. We houden het in de gaten. Maar wat mij nog het meeste opviel was de Twitter-bio van Qatar. Waar ze schrijft Qatar met de th van think. Dat is nice. Net zoals ik Arjen heet met de J van justice. Wie ook een leuk evenement rondom de eh, kandidatenlijst had georganiseerd... dat was eh, Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Wauw, wat is het ongelooflijk bijzonder om hier in Ahoy te zijn. Echt heel bijzonder. Je belt een leegstaande evenementhal, je betaalt een paar duizend euro... en dan sta je ineens in Ahoy. Oh my god. Als Baudet ooit achter het concept boodschappen doen komt, dan gaan we wat meemaken. Wauw, ik heb net een banaan gekocht en wat is het ongelooflijk bijzonder om hier samen met deze banaan te staan. Onder de kandidaten op de lijst van Forum eh, bevindt zich niet alleen Freek Jansen, de nummer 7, die volgens bepaalde mensen de holocaust relativeert. Wat volgens hem zelf wel meeviel, maar dat is dan weer een relativering van de relativering van de holocaust. En dat is misschien nog wel erger. Maar ook nog een oude bekende op nummer 8 van de lijst, Wiebren van Haga, die vorig jaar uit de VVD is gekikt, maar vervolgens wel zijn zetel behield. Baudet die kreeg toen al de vraag of Van Haga misschien welkom was bij Forum. Nee, absoluut niet. Nee, wij eh, moeten niets hebben van eh, zetelrovers. Ja, en de rest is hysterie. Toch hoort Van Haga er nog niet helemaal bij. Zo mag je Theo Hiddema bijvoorbeeld nog niet de ellebooggroet geven. Nee. Wiebren, zit in je mand. En niet verhuren, die mand. Maar nou goed, ik heb al helemaal zin gekregen in de verkiezingen. We gaan het meemaken in ons voorjaarseizoen van Zondag met Lubach. Zondag met Lubach, Tweede Kamerverkiezingen. Election time, Sunday with Lubach. Voting, Arjen Parliament? verkiezingstijd. Ja. Hoi, klik hier. Ja, iedereen. Zo, dit uh, dat was... Arjen Lubach. Ja, was wel goed, hè? Ja. <laughs> Al die politieke partijen. Maar goed, het was wel iets te gedateerd. Dus het, was van de vorige verkiezingen, ja. ik heb weinig kunnen vinden van deze verkiezingen. En dat, dat vind ik best wel jammer. Weinig cabaret nog? Ja, weinig cabaret nog. Eh. ja ik, zag net Prinsjesdag of zoiets, maar dat... Ja, maar dat is ook, die heb ik gekeken. Die waren ook allemaal van... Uh, nou, van verleden. Tijden geleden. Ik heb nog een, een eh, stukje over verdwaalde honden. Oké. Ze liepen los op de zeeweg. Nou, dat hebben wij... Nee, niet op de zeeweg. We nee. Onze eh, Husky is er ook een keer vandoor gegaan. Ja, over de Vollennepweg. Ja, dat wilde hij altijd. Al. Nou, dat wil hij, ja, dat wil hij. hij wil dat altijd, chronisch. Ik heb een keer gedacht van, nou, als we hem nou een keer vrij laten... en we hebben een bakje met eten. Ik <laughs> heb hem gezien. Hij, hij het, interesseert hem gewoon niet meer. Zo gauw je buiten is, ik heb wel snoepjes bij me. Ja, nou- snoepjes, nee. Maar goed, echt stukken biefstuk of zo? Oh. Nee. Goed, ik, laat het even voorlezen door eh, als eh, nationale computerstem. Voorleest <laughs> de verdwaalde honden liepen los op de zeeweg. Verdwaalde honden liepen los op de zeeweg. Vrijdag vroeg in de ochtend kreeg het politiebasisteam Kennemerkust melding dat op de zeeweg twee honden losliepen. Hun baasje was in geen velden of wegen te bekennen. Ter plaatse troffen agenten de twee vrolijke viervoeters aan. De een liet zich makkelijk aanlijnen. Voor de tweede waren veel hondenkoekjes nodig om hem uiteindelijk in de politiebus te krijgen. De twee honden zijn door de agenten naar dierentehuis Kennemerland in de Keesomstraat gebracht. Daar zijn de chips van de verdwaalde viervoeters uitgelezen. De baasjes konden direct in kennis worden gesteld. Gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Ja, ja dat, was, dat waren de hondjes. Ach, hoesje. Oh. Nou, ze zijn wel weer goed thuisgekomen. Ja, dat is waar. Nou heb ik nog uh, eh, Tupac, Changes. no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me. Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah hear me? Yeah. Oh, come on, oh, come on, come on. That's just the way it is. The way it is. Things will never be the same. Never be the same, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes guilt to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Sell it back to the uh-huh. kids. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same just the way it is. Oh yeah. come on. come on, That's just the way it is. Things will never be the same. Be the same. Oh, That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta make a oh, change people to start making some changes. Let's change the way we eat, let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up up and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell a cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, That's the way it is. Uh just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. never change. Ze willen heus wel groener worden, maar dan moet er wel eerst nog eventjes nog meer staal worden gemaakt. En er gaat daar gewoon nooit iets veranderen. Het blijft maar doorgaan en doorgaan. De lucht was goor, je handen zwart, je adem kort, een bonkend hart. Dat boeide niet, dat was maar zo, dat hoorde bij de regio veel vaker moe en ademnood. En af en toe ging iemand dood, maar niet door die fabriek of zo. Zo ging dat in die regio. regio. Maar nog altijd komt je kind vies thuis en zelfs je bed ligt vol met graag. die fabriek, die is het niet. En elk rapport wordt steeds meer licht. Maar bewijs, dat is er echt. Legio. Alles smerig in regio Tata. Regen door Toer Rete Gordata, Alles smerig, die regio data. Regio boetes voor hete gordata, Alarmerend, regio data. Geef het nou toe, de reden is data. Kan niet leren tegen Steeds weer die data. natuurlijk even tot hier met uh, eh, Rete Tata. Ja. Ja. En dan hebben we hier nog uh, <clears throat> Miley Cyrus die de, de liefde is verloren. Oh, Hij heeft een nummertje Flowers gemaakt. We were good, we were cold Kind of dream that can't be so. we were right till we weren't. Vandaar dat ik jouw eh, ding een beetje wegdraai. En hoort u ook... Eh, Erik Idol vast op de achtergrond met Always Look on the Bright ah, Side. Eh, we zijn de volgende week weer. Althans, ik ben de volgende week weer met Pim. En Henny, heel erg bedankt voor het invallen. Ja, graag gedaan natuurlijk, schat. we zijn heel benieuwd naar de verhalen van Pim volgende week.